9 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. MBO-studenten worden gediscrimineerd bij hun stage. De gemeente Utrecht liet onderzoeken hoe het eraan toe ging bij het zoeken naar een plek. Daaruit blijkt dat ongeveer een kwart van de mbo'ers discriminerende dingen meemaken. En ook tijdens de stage gaat het vaak nog mis. Met name mannen in de bouw en techniek hebben er last van. MBO-studenten met een islamitische achtergrond krijgen daar moeilijkere stageplek dan andere studenten. We zijn aanbeland bij hoofdstuk 3824 in de toeslagenaffaire. Volgens RTL Nieuws en Trouw wisten twee topambtenaren van een interne memo... maar ontkenden ze dit tijdens de verhoren over de kinderopvangtoeslagaffaire. Via de media heb ik kennis kunnen nemen van dit memo. U heeft dit memo niet eerder onder ogen gezien? Zat niet... Op geen enkele manier heeft dat memo mij ooit eerder bereikt dan via deze media-uitingen. Het stomme is ik kan me gewoon niet herinneren of ik het gelezen heb. Maar volgens RTL Nieuws en Trouw wisten zij dus wel van de notitie... waarin stond dat het stopzetten van de toeslagen niet klopte... en dat 300 ouders moesten worden gecompenseerd. SP-Kamerlid Renske Leijten, die zich veel bezig heeft gehouden met de toeslagenaffaire is geschokt. Wat is er nou precies dan ook gezegd in die verhoren? En zit daar eh, licht tussen wat we weten en wat er is gezegd? En wat betekent dat? Sivan Hassan ging alweer als een speer over de atletiekbaan. Op de 1500 meter van de Diamond League won ze met de beste tijd van de wereld in dit jaar. Ik ben echt hartstikke blij meer dan de uh, eh, 10.000 meter, omdat die zit echt voor mij vooruit. Ik voel net als ik heb uh, weer een record gelopen. Ja, vorig weekend liep ze echt een wereldrecord. Twee dagen later werd dat alweer gebroken. Bij veel scholieren in het land hangt sinds gisteren de vlag uit. Ook bij Daan van 15 uit Assen. En dat is best bijzonder. Hij zit in de vierde, maar is al geslaagd voor zijn examen wiskunde. Ja, in de tweede kwamen we erachter dat ik wel best snel wiskunde zou kunnen. Dus toen hebben we besloten dat ik, eh, in overleg met school natuurlijk, versneld wiskunde B kon gaan doen. Bleek inderdaad zo te zijn, want Daan hadde een 9,5 voor zijn examen. Het weer, het is op veel plekken grijs, maar de zon laat zich echt wel zien vandaag hoor. Opnieuw flink warm, op de meeste plekken tussen de 23 en 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10 Noord richting Amersfoort staat file bij de afrit Volendam 3 kilometer met drie kwartier vertraging.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 Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the one things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. can't control. Believers, let's raise a toast. Enjoy the show. We believers. for the sun, but I'm scared of heights.